uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Roermond is, een, is, bij een brand in een flatgebouw een bewoner om het leven gekomen. De man werd zwaar gewond uit een kelderbox gehaald... waar een bed en een matras in brand stonden. Hij heeft te veel rook ingeademd. Een slachtoffer had een uur in de kelderbox gelegen. Vijf andere bewoners van de flat aan de Olieslagerstraat raakten licht gewond. Vier hadden ademhalingsproblemen en een andere bewoner verstuikte een enkel bij het verlaten van het gebouw omdat er veel rook, in, rook vrij kwam, rukte de brandweer met groot materieel uit. Na een paar uur werd het zijn brandmeester gegeven. Zo'n 70 bewoners die op de eerste en tweede verdieping van het flatgebouw wonen werden geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een hotel in de buurt. De brandweer bekijkt wanneer ze kunnen terugkeren naar huis. Oostenrijk en Duitsland gaan hun grenzen openstellen voor de asielzoekers die vanuit Hongarije onderweg zijn naar het westen. Dat heeft de Oostenrijkse bondskanselier Feynman kort na middernacht op Facebook geschreven. Hij heeft hierover gesproken met de Duitse bondskanselier Merkel en de Hongaarse premier Orbán. Hongarije heeft bussen ingezet om de duizenden vluchtelingen in het land naar de grens met Oostenrijk te brengen. Tot nu toe was onduidelijk of Oostenrijk de vluchtelingen zou toelaten. De donderdag afgetreden president van Guatemala, Otto Pérez Molina, is voor de rechter verschenen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een groot corruptieschandaal, maar ontkent alle aanklachten. De snelle val van Pérez Molina, enkele dagen voor de verkiezingen die zondag worden gehouden, heeft heel Guatemala volledig in zijn greep. De corruptieaffaire komt erop neer dat zakenlieden invoerrechten ontdoken door miljoenen aan smeergeld te betalen, waarvan een deel bij de politieke top terecht zou zijn gekomen. De rechter beslist dinsdag of het tot een proces komt tegen Peres Molina. Het weer. Er vallen een paar buien. De minima liggen rond de 13 graden. In de ochtend opnieuw buien, maar smiddags op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur ligt rond 16 graden.